Vijf uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Bij een raketaanval op de internationale luchthaven van Bagdad... is een Iraanse generaal om het leven gekomen. De aanval is uitgevoerd door de Verenigde Staten... zeggen Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. Volgens een door Iran gesteunde Iraakse paramilitaire groep... zijn zeven mensen om het leven gekomen. Naast de Iraanse generaal kwam ook een Iraakse commandant om het leven... De aanval komt twee dagen nadat pro-Iraanse demonstranten... de Amerikaanse ambassade in Bagdad hebben belaagd. Kroongetuige Nabil B., die belastende verklaringen heeft afgelegd... in het liquidatieproces Marengo, heeft twee nieuwe advocaten. Wie het zijn blijft uit veiligheidsoverwegingen geheim, schrijft NRC. De raadsleden zullen ook niet bij verhoren aanwezig zijn. De eerdere advocaat van Nabil B., Dirk Wiersum... werd in september vorig jaar voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten... Marengo draait om een reeks moorden in het criminele circuit. Hoofdverdachte Ridwan Taghi werd vorige maand aangehouden in Dubai... en enkele dagen later naar Nederland overgebracht. Groenlinksleider Klaver is niet blij met een filmpje... waarin een foto van hem als schietschijf dient bij het kabietschieten. De video verscheen op Oudjaarsdag online. Klaver zegt dat het debat over de agrarische sector... in vrijheid moet worden gevoerd... zonder intimidatie of geflirt met geweld. Giovanni van Bronckhorst heeft een nieuwe club gevonden. Hij wordt de nieuwe trainer van de Chinese Wanzhou RF. Dat heeft zijn management bevestigd. Van Bronckhorst neemt Jean-Paul van Gastel en Arno Philips als assistenten mee. Het drietal werkte al samen bij Feyenoord... waarmee het in 2017 landskampioenschap werd. Wanzhou RF werd vorig seizoen de nummer 12 in de Chinese Super League. Van Bronckhorst was eerder hoofdtrainer van Feyenoord. Het weer, de temperatuur loopt vannacht op en zo in de ochtend wordt het 5 tot 8 graden. Morgen bewolkt een periode met regen, het wordt dan maximaal 10 graden. In het weekend een enkele bui, maar ook zon.